Gedacht zou worden aan een regering onder leiding van vicepresident Suleiman met steun van het leger. De overgangsregering zou het land moeten voorbereiden op vrije verkiezingen later in het jaar. In Cairo was het vannacht rustig. Er waren wel duizenden mensen op het Tahrirplein, maar in tegenstelling tot nacht kwam het niet tot gevechten. Vandaag worden er weer massale demonstraties verwacht na het vrijdaggebed. Demonstranten hebben vandaag uitgeroepen tot de dag van vertrek voor Mubarak. De NS heeft vanwege de storm de dienstregeling in de kop van Noord-Holland aangepast. De dienstregeling daar is losgekoppeld van de rest van het land. In het noordwesten zijn er windstoten van soms wel 90 km per uur. Daardoor kunnen er omgewaaide bomen en takken op de rails terechtkomen. dat kan tot vertragingen leiden en de NS wil voorkomen dat die doorwerken naar de rest van het land. Reizigers die naar de kop van Noord-Holland moeten zullen nu een extra overstap moeten maken in Amsterdam. In de haven van Rotterdam is een auto aan het begin van de nacht met hoge snelheid het water ingereden. De bemanning van een schip in de parkhaven zag hoe de auto, met vermoedelijk één inzittende, eerst hard heen en weer reed en daarna van de kade reed. De zeehavenpolitie en de brandweer hebben de hele nacht gezocht, maar de auto is nog niet gevonden. Het aantal kwetsbare ouderen stijgt de komende 20 jaar tot ongeveer een miljoen, voorspelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het zijn er 300.000 meer dan nu, maar 100.000 minder dan eerder was berekend. Volgens het SCP zijn er onder de toekomstige bejaarden steeds meer hoogopgeleiden en die redden zich doorgaans beter dan mensen met minder scholing. Het weer, regen en een harde tot stormachtige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger, maar blijft het bewolkt en onstuimig. Boven de Wadden staat tegen de avond even storm. Het wordt 8 of 9 graden vanmiddag. In het weekende blijft het bewolkt, maar is het een stuk droger. Blijft flink waaien bij maxima tussen 8 en 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Eh, we hebben zojuist afgetrapt met Duke Ellington van de Blue Note Legends eh, CD met de One O'Clock Jump. Um, wij gaan verder met Paolo Nutini met Loving You. sand. Hello, tenderness. I've been waiting for your call for so long. And it must have been hard just to follow your soul, to stick to the road that your heart wants you to go. And as you slide through the door with your morals on your sleeve, and I think it's time for Paolo Notini. Een jonge schot die eh, zich eh, heel goed begeeft in de wereld van de, de jazz-achtige eh, muziek. En nou, hij heeft een dit nummer zelf geschreven, Loving You. Een volgende cd die op de machine ligt is eh, een opname van Sonny Rollins met de Modern Jazz Quartet. Beck's Groove. Sonny Rollins, Bag, Bags, eh, Groove. Sonny Rollins op de tenorsax. We stappen over naar een andere sax, de bariton. Jelly Mulligan met het, eh, zijn vertolking van het prachtige nummer Out of Nowhere. <laughs> Jordan with On the Sunny Side of the Street. shade with my blue. dat was Louis Jordan. Eh, destijds bekend als de king of the jukebox. In de, in de top 100 van de greatest artists of all time... is hij in 2004 is die, eh, terechtgekomen op de, eh, op de 59ste plaats... in de Rolling Stone magazine als... als ja, als groot jazzmuzikus. Hij was een enorme entertainer. Zijn populariteit lag tussen de jaren 30 en 50. En hij speelde ehm, het nummer Sunny Side of the Street. Dat het nummer ook zich leent om door tientallen, wat zeg ik, duizenden anderen gespeeld te worden. Dat laat ik nu horen in eh, een vertolking door Johnny Hodges. Mm-hmm. Foggy Day in London Town. Door het trio van Duke Jordan op de piano, Billy Hart op de drums, Jesper Lundgaard. De Deense bassist die op allerlei Deense producties zoals deze meedoet. Dan gaan we nu over naar een quartet, de Modern Jazz Quartet. Die... Uh, bestaan heeft om heel lang op te treden met vier topmuzikanten en daarmee elkaars kracht steeds wisten te verbeteren. Uiteindelijk zijn ze met ruzie uiteen gegaan. en hebben ooit nog eens een keer een reunie gehad vanwege de centjes. Maar hun grootste tijd is natuurlijk geweest toen ze met z'n allen samen waren. John Lewis op de piano, Mel Jackson vibrafoon, Percy Heath op de bas, Kenny Clark op de drums. Opname 1954, ehm, gewijd de, nee, de opname niet, maar het nummer is gewijd aan eh, Django Reinhardt. En het is een compositie van John Lewis en het nummer heet dan ook toepasselijk Django. If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do I teach the birds such lovely words and make them sing for you. I teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting, and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you. Melody, Melody Gardot. Een blinde dame die prachtige Braziliaanse muziek maakt. Om in die sfeer te blijven, nu een stukje van Toets Tielemans... Eh, van de cd The Brazil Project. En daarvan gaan wij draaien Felicia en Bianca.